Drie uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vrachtwagen op de boulevard van Nice in op het publiek dat de nationale feestdag 14 juli vierde. De lokale krant Nice Matin heeft een foto getwitterd van de vrachtwagen. Te zien is hoe politiemensen de truck onder schot houden. Op een andere foto is te zien dat de voorruit van de vrachtwagen is doorzeefd met kogels. De Franse overheid bevestigt dat de bestuurder van de vrachtwagen is doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Autoriteiten onderzoeken of hij alleen heeft gehandeld. De Franse krant Le Figaro meldt, meldt ook dat er in de truck granaten en wapens zijn gevonden. Een openbare aanklager in Nice heeft volgens persbureau AFP gezegd... dat de vrachtwagen zeker twee kilometer lang door de menigte heeft gereden. Volgens een ooggetuige reed de truck met een snelheid van 80 kilometer door het publiek. Op de boulevard in Nice was een vuurwerkshow net afgelopen. Op videobeelden is te zien dat er grote paniek uitbrak onder het feestvierende publiek. President Hollande was in Avignon, maar is intussen teruggekeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's. Medewerkers van het Nederlandse consulaat in Nice zoeken uit of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Internationaal is met afschuw gereageerd op de aanslag in Nice. Amerikaanse president Obama zegt dat hij alle hulp zal bieden die nodig is om de daders op te sporen en te berechten. De nieuwe Britse premier Theresa May zegt, onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de aanslag. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt op Twitter dat hij de bekendmaking van zijn kandidaat voor het vicepresidentschap uitstelt, uit respect voor de slachtoffers. En ook de Spaanse koning betuigt zijn steun. Spanje biedt volledige steun aan het Franse volk en de autoriteiten na de vrede misdaad in Nice, twittert het Spaanse koningshuis. Het weer tot besluit. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 11. Morgen enkele bui, maar ook zon. Het wordt ongeveer 19 graden.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 just bounce to the beat.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 secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep, it seems. jaded. Life's mystery. Thank you. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 My lucky strike got me so high and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me, Took me inside and then she rocked me. She keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. rocking, keep me up all night. One in a million. My lucky strike, stuck in a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 nobody got Hou de nou. Hoor je wat ik zeg, man? Ja. denk je aan de de lucht nou. En alles is nog keer Maar het zijn nee.